Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In een week tijd zijn er bijna 1300 fietsers die naar het ziekenhuis moesten... blijkt uit een onderzoek van Veiligheid NL. Een week telden ze fietsslachtoffers in ziekenhuizen en ze schrokken van de hoeveelheid. Artsen op de spoedeisende hulp maken zich zorgen. Vooral over twee groepen op elektrische fietsen. Onder de 16 eh, zijn veel e-bike slachtoffers, maar ook boven de 60. Eh, dus dat zijn eigenlijk twee soort van extreme in die cijfers. Dat je vooral ziet dat het gaat om of ja, relatief jonge mensen of relatief wat oudere mensen. Fietsongelukken zijn een hot issue in de politiek. Vorige maand stemden de meeste politieke partijen in de Tweede Kamer voor strengere regels. Ze willen een helmplicht voor fatbikes. En als je jonger bent dan 14 mag je, als het aan hen ligt, niet meer op een fatbike rijden. Bij een ongeluk op de A1 is gisteravond iemand om het leven gekomen. Het gebeurde in de buurt van Radio Kootwijk bij Apeldoorn. Het is onduidelijk wat er gebeurd is. Volgens Omroep Gelderland is het slachtoffer mogelijk een voetganger die op de snelweg liep in Spanje zijn meerdere doden gevallen door noodweer. Het ging flink los daar met hagelstenen ter grootte van golfballen... en in een uurtijd 120 mm regen. Hoeveel slachtoffers er zijn weten we niet. Gisteren waren er nog minstens zeven mensen vermist. En Kamala Harris heeft haar laatste grote speech gegeven... voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. In Washington, D.C. had ze het vooral over haar tegenstander Donald Trump. On day one if elected, Donald Trump would walk into that office with an enemies list. When elected, I will walk in with a to-do list. Hoewel deze toespraak van Kamala Harris natuurlijk een thuiswedstrijd was in Washington D.C. wilde ze vooral uitstralen een president voor alle Amerikanen te willen zijn. En dat deze door haar eigen plannen scherp af te zetten tegen die van Donald Trump. En ze gaf de kiezer de keuze voor vier jaar eenheid, waar zij voor wil staan, of nog eens vier jaar chaos. Dat zei correspondent Marieke de Vries. Komende dinsdag dan zijn die presidentsverkiezingen. Op woensdagochtend krijgen we de eerste uitslagen. En het weer nog een wisselend dagje. Eerst nog mist, daarna blijft het op veel plekken grijs en is er kans op een bui. Maar zeker vanmiddag zijn er ook opklaringen met zon.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 moet levenslang de gevangenis in. Volgens een jury is David de Pep schuldig aan gewelddadige inbraak en ontvoering. De winst van autofabrikant Volkswagen loopt verder terug. In de eerste negen maanden van dit jaar was de winst 13 miljoen... en dat is 3 miljoen euro minder dan in dezelfde periode vorig jaar... Volkswagen waarschuwde eerder al voor tegenvallende winst. Het bedrijf heeft last van concurrentie uit China. De Amerikaanse presidentskandidaat Kamala Harris heeft opnieuw gewaarschuwd voor een tweede presidentstermijn van Donald Trump. Harris noemde Trump onstabiel, geobsedeerd door wraak en uit op ongecontroleerde macht. Het weer bewolkt met lokaal mist en soms een bui. Later droog en meer zon en maximaal 16 graden. many shadows, whispering voices, face on posters, too many choices. If, when, why, what, how much have you got? Have you got it? Do you get it? If so, how often? Would you choose a hard or soft option? In a western town, a dead end world, the eastern boys and western girls. In a western town, a dead best you wait till I get you home We've got no future, we've got no past Here today, built to last in every city and every nation From Lake Geneva to the Finland Station And western town, a dead end world The eastern boys and western girls Western town, a dead end world Eastern boys, western girls Can't you see she's got me worried?